Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens 4200 mensen zijn omgekomen door de aardbeving in Turkije en Syrië. Verschillende landen van over de hele wereld sturen reddingsteams naar de getroffen gebieden. Ook Nederland heeft een team van reddingswerkers naar Turkije gestuurd. Die gaan zoeken naar mensen die nog vermist zijn. Zo ook de familie van Haidar. Mijn moeder. Ik weet niet wat, welke positie blijven ze. Ik weet echt niet onze buurt, onze wijk helemaal echt plat kapot geworden. Niemand weet dat hoeveel mensen zijn dood daaronder. Echt nu daar zijn. Ik wil echt daar gaan. Ik wil wel, maar dat kan niet. Ook Amerika en Japan gaan Turkije helpen. Irak en Iran hebben vliegtuigen naar Syrië gestuurd. Ook daar zijn veel slachtoffers. Het Rode Kruis heeft een speciaal rekeningnummer geopend. Daarop is al bijna 1,2 miljoen euro gedoneerd. Ander nieuws dan. Heftige regen in Peru heeft gezorgd voor modderstromen. Minstens 36 mensen daar zijn omgekomen. Vijf zaten in een busje dat door zo'n stroom een rivier in werd gesleurd. Lokale bestuurders zeggen dat veel huizen in het gebied onbewoonbaar zijn. Ook wegen en bruggen zijn verwoest. Eén op de drie sportclubs heeft geen AED aan de muur hangen... of weet niet zeker of er eentje in de buurt is. Zo'n apparaat kan het hartritme herstellen als iemand een hartstilstand heeft gehad... bijvoorbeeld op het voetbalveld of op de tribune. Verenigingen zonder AED zeggen tegen sportonderzoekers dat het vooral aan de kosten ligt. En blije automobilisten tussen Sneek en Jouren in Friesland. Een stuk tunnel van de A7 was daar meer dan een maand dicht omdat de weg omhoog kwam... Maar nu kan je er op één rijstrook weer door met 50 km per uur. De wethouder stond te stralen boven de tunnelbak. Ja, ik ben ontzettend blij en verheugd. En ik wou ook een hele dikke pluim. En nu hoort iedereen al toeteren, want iedereen is blij dat de tunnelbak weer open is. En ook een hele dikke pluim voor Rijkswaterstaat en alle aannemers die hier dag en nacht echt gewerkt hebben om dit gewoon op tijd open te krijgen. Dus eh, dikke pluim. Dat de tunnel nu weer open is, scheelt ook veel verkeersoverlast. Vrachtwagens moesten de afgelopen weken omrijden door dorpjes rond de A7. En het weer nog, is helder en fris met op veel plekken wat mist. Later vanochtend lost die wel op en daarna wordt het een zonnige dag bij 4 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De files vanaf 10 minuten vertraging staan vanmorgen op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest 10 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. A10 de ring van Amsterdam tussen de Volendam en de Koentunnel 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Aan de andere kant van Amsterdam op de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Buitenveldert 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, twee rijstroken zijn dicht. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunette 10 kilometer met drie kwartier vertraging. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Volendam en het Schouw 10 kilometer file. De vertraging daar is een half uur.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 Het aantal doden als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië blijft verder oplopen. Het Duitse persbureau DPA meldt dat zeker 4200 mensen zijn omgekomen. Ruim 15.000 mensen raakten gewond. Het Nederlandse Rode Kruis heeft tot nu toe ruim een miljoen euro opgehaald voor hulp aan Turkije en Syrië. Er is tot diep in de nacht doorgewerkt om hulpgoederen te leveren, maar dat gaat lastig vanwege het slechte weer. Vandaag gaan in Utrecht vuilnisophalers weer aan het werk. Een week lang staakten zij voor een beter salaris. En al die tijd werd er geen vuilnis opgehaald... waardoor op veel plekken in de stad afvalzakken en oud papier naast de containers liggen. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig... maar in de loop van de ochtend lost de mist op... en het wordt dan zonnig bij een graad of vijf.